7 uur. Goedemorgen, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn bij de GGD stapels met testen doorheen gegaan. Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders heeft zich tussen augustus en april... in elk geval één keer laten testen op corona. In totaal namen GGD-medewerkers 11,3 miljoen coronatests af... bij 6,7 miljoen mensen. Vooral jonge mensen lieten zich testen. En ook deden vooral leraren geregeld een rondje teststraat. Er is weer nieuws over de Belastingdienst. Vorig jaar bleek dat zij jarenlang een geheim systeem gebruikten om eventuele fraudeurs in de gaten te houden. Mensen met een tweede nationaliteit bleken extra te worden gecontroleerd. Zoiets bijhouden mag helemaal niet. En dus moeten mensen die op die zwarte lijst stonden nu de kans krijgen om hun belastingaanslagen van de afgelopen jaren aan te vechten. Volgens RTL Nieuws en Trouw is dat nu geadviseerd aan de hoogste rechter van ons land. Sinds gisteren zijn Friesland, Zeeland en Groningen geen risicogebied meer voor mensen uit Duitsland. Dat heeft die drie provincies op groen gezet. En dat was direct te merken bij onze supermarkten op de grens. We kunnen het nog wel aan, maar eh, soms eh, is het al even poef. Even bijkomen. Uh. We hebben een beetje wat ingekocht, Een beetje koffie en een beetje kaas, Einfach schön, ja. Die waren schon een paar maal hier en eh, einfach toll. De rest van onze provincie staat voor Duitsland trouwens nog niet op groen. En in Bloemendaal keken sommige mensen gek op. Daar zoefden dit weekend tientallen skaters met 60 km per uur naar beneden vanaf een heuvel. Wij zijn aan het downhill skateboarden. En het is een eh, relatief onbekende sport, maar toch verrassend groot in Nederland. Ondanks dat we geen berg hebben. Maar het idee is eigenlijk om zo snel mogelijk van een berg af te rollen op een skateboard. Maar daartussen kan je ook bijvoorbeeld bepaalde trucjes doen. Dat noemen we slides. En dat is dat je wielen eigenlijk over het asfalt heen glijden in plaats van rollen. De weg werd niet afgezet en daarom hielden de skaters zelf goed in de gaten of er fietsers of automobilisten aankwamen. Deze jongen snapt wel waarom zoveel skaters meedoen. Omdat ze dan meer in het moment zijn. Omdat je juist heel erg moet nadenken over wat je aan het doen bent. Je kan niet afgeleid zijn, want dan val je. Ben je dus heel erg bewust en dat voelt gewoon heel erg goed. Het weer nog. Het regent in grote delen van het land. En het is een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Het is zo'n 13 tot 15 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer in onze regio op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij Purmerend Noord 5 kilometer met 10 minuten vertraging.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 The scene is being set. A night for oh romance, a night you want. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlandse belastingadviseurs hebben 4500 constructies gemeld... die mogelijk gebruikt worden voor belastingontwijking. Dat blijkt uit een overzicht van de Belastingdienst. 6,7 miljoen mensen deden tussen augustus vorig jaar en april dit jaar minstens één coronatest. Dat meldt het CBS. Vooral jongeren lieten zich vaak testen. Mensen die op de zogeheten zwarte lijst van de Belastingdienst stonden... moeten bezwaar kunnen maken tegen naheffingen. Dat staat in een advies aan de Hoge Raad, melden RTL Nieuws en Trouw.